uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een recordpoging met een raceboot voor de kust van Venetië... zijn dinsdagavond drie mensen om het leven gekomen. Een vierde raakte gewond. Volgens de brandweer is de boot vlak voor de haven tegen de rotsen gevaren. Een van de slachtoffers, de 76-jarige Fabio Buzzi... is een bekende Italiaanse racebootontwerper... die het snelheidsrecord van Monte Carlo naar Venetië wilde verbreken. De twee andere slachtoffers zijn Brits. De raceboot kon een snelheid van 130 km per uur bereiken. De boot was maandagochtend vanuit Monaco weggevaren. Een Transavia-vliegtuig is per ongeluk bijna opgestegen vanaf een taxibaan op Schiphol. Het toestel reed begin september per ongeluk een landingsbaan op om te vertrekken. De luchtverkeersleiding had de fout op tijd door en maande de piloot om de start af te breken. Er waren op dat moment geen andere vliegtuigen in de buurt. Daarna is het toestel alsnog van een startbaan vertrokken... met als eindbestemming Griekenland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart. Bij een wokrestaurant in het centrum van Ede is gisteravond brand uitgebroken. Elf mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Een bezoeker is naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in een afzuiginstallatie en verspreidde zich daarna naar het dak. Drie naastgelegen panden zijn voorlopig onbewoonbaar. De bewoners moeten ergens anders slapen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Veghel is gisteravond een hele buurt ontruimd vanwege een granaat. De granaat was meegenomen door een magneetvisser... en volgens de politie was het projectiel erg onstabiel. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen. De politie gaf daarna de 50 tot 60 woningen vrij. De gemeente Veghel had een sporthal in de buurt beschikbaar gesteld voor de buurtbewoners. En dan het weer. Vandaag is het droog, met nu en dan ook zon... met in het noorden kans op een bui.